Het OM legt uit waarom. Deze mensen maken zich de dus schuldig aan een strapper feit, namelijk een overtreding van de wet openbare manifestaties. Maar dat is wel een gering strapper feit. En we hebben inmiddels de ervaring dat de meest van deze demonstranten zich verder ook vreedzaam opstellen. En in die gevallen zouden wij dan ook geen hoge straf eisen. De politievakbonden verbazen zich daarover. Volgens hen doet dat iets met de motivatie van agenten. En de twee mannen die gisteren dood werden teruggevonden na een ongeluk met een bootje op de Maas bij Heijen kwamen uit Duitsland. Ze waren 37 en 38 jaar. Het ging gisternacht mis met hun boot, waar ze samen met nog iemand anders op zaten. Hij kon veilig de kant bereiken, maar de twee mannen uit Duitsland werden later dood teruggevonden samen met het bootje. En steeds vaker krijg je bij het uitgaan een sticker op de camera van je telefoon. Sommige clubs gaan nog iets verder. Daar mag je je mobiel helemaal niet meer gebruiken. Nou, waarom doen ze dat? Voor privacy en veiligheid, vertellen eigenaren van twee nachtclubs in Amsterdam. Je bent in het nachtleven om, om een beetje het normale leven te ontvluchten. Je kleed je misschien anders, je gedraagt je misschien anders. Dat moet je ook wel gewoon in, in veiligheid kunnen doen. Naast dat het ook nog eens zo is dat het heel ongezellig is als je op je feestje staat... waar iedereen met elkaar eh, staat te appen in de buiten wereld en eigenlijk niet met elkaar bezig is op het feest. En dat vindt niet iedereen leuk. That's kind of annoying. I wanna record my friends like just having fun. Volgens de ondernemers werkt het goed. Mensen pakken minder vaak hun telefoon. De sfeer voelt beter. En je ziet minder van die irritante flitsen, zeggen ze. Dan nog het weer. Het is zonnig. Soms komt er een wolkje voorbij. En het is een graad of 22. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig. En iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het een graad of 18. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen Akersloot en Knoop het Kooimeer...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 Van Zon, Zee, His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two.